Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Vijf mensen hebben zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Partij van de Arbeid. De 43-jarige PvdA-wethouder Reesma Roopram uit Barendrecht... maakte gisteravond haar kandidatuur via Twitter bekend. Eerder meldde zich ook al de voorzitter van de Hilversumse Partij van de Arbeid binnen te Beaufort. De PvdA-leden kiezen in september een nieuwe voorzitter. Het is niet uitgesloten dat zich nog meer kandidaten melden. De huidige voorzitter, Nelke Vedelaar, stelt zich niet herkiesbaar. Burgers en bedrijven betalen te veel energiebelasting in verhouding tot de klimaatschade die ze aanrichten. De zware industrie en de lucht- en scheepvaart betalen juist te weinig. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving. Volgens het Planbureau is de milieuschade door de grootverbruikers... vele malen groter dan door de belastingen die ze betalen wordt goedgemaakt... en zijn de kosten ongelijk verdeeld. Woensdag presenteert de Europese Commissie nieuwe plannen rondom de zogeheten emissiehandel. Eerder lekt al uit dat Brussel extra heffingen wil opleggen op kerosine en brandstof voor de scheepvaart. De grote brand bij een kipleverancier in Bodegraven is gisteren geblust dankzij de inzet van een crash tender. Dat is een speciaal blusvoertuig. Dat werd van het vliegveld in Rotterdam gehaald om in één keer grote hoeveelheden water te kunnen spuiten. De brand in Bodegraven ontstond gisterochtend. Er kwam veel rook vrij die over de A12 trok. De Britse miljardair Richard Branson heeft gisteravond een korte ruimtereis gemaakt. Het ruimteschip van zijn bedrijf, Virgin Galactic, kwam 80 kilometer hoog. Dat is volgens de NASA de grens voor de ruimte. Op beelden was te zien hoe de bemanning door de cabine zweefde. Branson noemde het een van de mooiste momenten van zijn leven. Een kwartier later landde het ruimteschip veilig op aarde. Branson wil dit soort vluchten gaan aanbieden aan rijke ruimtetoeristen. Het weer, vannacht klaart het op. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is er een mix van sluierwolken en zon. In de middag kans op een onweersbui.